Nieuws van 11 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Griekenland wil een oplossing voor de financiële problemen... zonder dat het land verder naar de afgrond wordt gebracht. Dat zei de Griekse premier Tsipras vanochtend in een toespraak... voor het Europees Parlement in Straatsburg. Hij noemde het een eer te kunnen spreken in de tempel van de democratie in Europa. Eén ding staat voor Tsipras vast. Griekenland heeft een enorme inspanning gedaan om zich aan te passen aan de eisen van de schuldeisers. Maar hij zei dat het Griekse volk is uitgeput en dat dat tot uitdrukking is gekomen in het nee van afgelopen zondag. We willen een akkoord, maar wel een akkoord waarbij licht is aan het einde van de tunnel, aldus Tsipras. Het proces tegen zeker vijf verdachten van in de Valkenburgse zedenzaak is openbaar. Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald. Alle 28 verdachten hebben een verzoek ingediend om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De mannen zijn bang voor hun privacy als bekend wordt dat ze betaalde seks hebben gehad. De rechtbank neemt later vandaag een besluit over het verzoek van de andere 23 verdachten. Ze worden vervolgd omdat ze in een hotel in Valkenburg seks hebben gehad met een minderjarig meisje. Zij was tot prostitutie aangezet door een man die vorige week werd veroordeeld tot twee jaar cel. In Rijnsburg loopt een giftige spin rond. Het is de 10 centimeter grote kamspin uit Zuid- of Midden-Amerika. Het beest zat in een partij bloemen bij een importeur. De medewerkers vingen de spin, maar lieten het dier buiten bij een bosje weer vrij. Een zoektocht leverde niets op. Een, beetje, een beet kan dodelijk zijn, maar de kans daarop is volgens deskundigen nihil. Wel moet iemand die wordt gebeten direct naar een ziekenhuis. Fietsers zonder licht worden steeds minder vaak beboet. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond waarschuwen dat doordat de politie minder streng optreedt... het aantal dodelijke ongelukken met de fiets toeneemt. In 2011 werden nog 73.000 bekeuringen voor fietsen zonder licht uitgedeeld. Vorig jaar waren dat er 44.000, meldt het AD op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Volgens de politie hebben controles op fietsverlichting niet langer prioriteit. Het weer bewolkt en geregeld buien, ook af en toe wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen eerst buien, daarna droog en ook geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer file.